uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De Canadese politie in de, provincie, eh, in de provincie Nova Scotia zegt dat ze een schietpartij op een openbare plek heeft voorkomen. Er zijn drie verdachten opgepakt, een vierde werd dood in een huis gevonden. Een man van 19 en een vrouw van 23 wilden volgens de politie naar een publieke bijeenkomst in de stad Halifax gaan om daar willekeurig mensen dood te schieten. Daarna hadden ze zelfmoord willen plegen. De twee hadden vuurwapens. De rol van de andere twee verdachten wordt nog onderzocht. Volgens de bronnen van het Amerikaanse persbureau AP gaat het niet om een terroristische aanslag. De man die ervan wordt verdacht dat hij in de Amerikaanse staat North Carolina drie moslimstudenten heeft doodgeschoten had een heel wapenarsenaal in huis. De politie vond een flinke voorraad munitie bij hem, blijkt uit rechtbankdocumenten. In het huis van de 46-jarige verdachte lagen ook drie pistolen, twee shotguns en zeven geweren. Ook werden gevulde magazijnen gevonden. In de buurt van het appartement waar de drie moslimstudenten zijn doodgeschoten... heeft de politie acht hulzen gevonden. De FBI en het ministerie van Justitie onderzoeken of de drie zijn vermoord omdat ze moslim zijn. Eerder zei de politie dat het om een parkeerruzie ging. Volgens familieleden zijn de drie slachtoffers door het hoofd geschoten. President Obama heeft de moorden scherp veroordeeld. En op de Dam in Amsterdam is afgelopen avond een waken gehouden voor de drie. De kernreactoren van Doel 3 en Tihange 2 in België vertonen veel meer scheurtjes dan tot nu toe bekend was. Dat meldt de Belgische omroep VRT. Volgens een kernenergiespecialist die de VRT heeft gesproken... kan door de scheurtjes een breuk ontstaan in een kernreactorvat en koelwater gaan lekken.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 Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling I, I, I to get you. all gotta do. What? Everybody got to do to get a drink of soda pop around here.